Volgens het CBS is het verschil opvallend. Bij andere beroepsgroepen liggen vrouwen en mannen minder ver uit elkaar. Couriers die voor thuisbezorgdiensten werken controleren bijna nooit de leeftijd van een klant die alcohol of tabak heeft besteld. Dat meldt het AD. En ook in de horeca wordt het verbod op de verkoop aan minderjarigen niet goed nageleefd. Supermarkten en speciaalzaken doen dat wel. Twee verpleeghuizen zijn het er niet mee eens dat ze onder verscherpt toezicht komen te staan. De inspectie voor de gezondheidszorg maakte gisteravond de namen bekend van elf instellingen die onder de maat functioneren. Het oordeel van de inspectie is gebaseerd op gegevens uit maart. En volgens IJsselheem in Overijssel en Zorggroep Groningen is die informatie niet meer actueel. De instellingen zeggen dat ze inmiddels een betere beoordeling hebben. De Saoedische koning Salman heeft wraak gezworen voor de bomaanslagen eerder deze week in het land. Maandag waren er binnen 24 uur drie zelfmoordaanslagen in Saoedi-Arabië. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is niet opgeëist, maar er wordt vanuit gegaan dat islamitische staat erachter zit. De Saoedische koning zei daar niets over. Wel zei hij dat hij wil voorkomen dat jongeren radicaliseren. Het weer, wolkenvelden, lokaal kan een bui vallen, maar er zijn ook perioden met zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Vanaf morgen meer zon en de temperatuur loopt op tot plaatselijk 27 graden in het weekend. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Bees en de afrit Everdingen 5 kilometer. A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ipenburg en Dorp 4. Op de A6 van Lelystad naar Muiden bij Muidenberg 4 kilometer.